Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de besturen. Bij de aanrijding viel één dode, een man van 35 uit Heerlen. Drie andere festivalgangers, twee mannen en een vrouw, raakten zwaar gewond... en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanochtend bij de ingang van een van de campings voor Pinkpopgangers. Het is nog onduidelijk of de bestuurder met opzet op de mensen inreed. Na het incident reed hij door. De verdachte heeft vanochtend zelf de politie gebeld en is aangehouden in Amsterdam. Ook het busje is gevonden, daar wordt technisch onderzoek naar gedaan. Bij een schietpartij in Apeldoorn is een dode gevallen. Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd, meldt de politie. De schietpartij was rond kwart voor elf in of bij een appartementencomplex in Apeldoorn. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De lonen gaan de komende jaren fors omhoog. De nieuwste economische prognose verwacht de Nederlandse Bank voor dit jaar een loonstijging van gemiddeld 1,9 procent. Volgend jaar is de stijging 3,5 procent en 4 procent in 2020. De Nederlandse bank constateert dat werkende mensen eindelijk gaan profiteren van de economische opleving. Vijftien jaar lang bleven loonstijgingen beperkt tot gemiddeld 0,3 procent. Dat er nu meer wordt betaald heeft te maken met het oplopende tekort aan geschikt personeel. De topman van autobedrijf Audi is opgepakt. Rupert Stadler wordt verdacht van fraude en misleiding in reclames. Hij zou volgens Duitse media ook het interne onderzoek naar Schumel software hebben tegengewerkt. Vorige week werd het huis van Stadler al doorzocht. Hij is opgepakt omdat de aanklager bang is dat hij anders bewijsmateriaal laat verdwijnen. Audi zou enkele honderdduizenden auto's met foute software hebben verkocht. Het weer, eerst nog bewolkt in wat regen, in het westen ook wat zon en het wordt 18 tot 21 graden.